Lot Lewin met het NOS Journaal. De inlichtingendienst vorig jaar gewaarschuwd voor een van de financiers van de assouna moskee Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar aan Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Deze media ontdekten ook dat in de moskee nog altijd radicale preken worden gehouden, waarin wordt gepleit voor zaken als de sharia, de gewapende jihad en vrouwenbesnijdenis. Bondskanselier Merkel heeft in het Witte Huis aangedrongen op verlenging van de Amerikaanse medewerking aan de Iran-deal. President Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij van die vreselijke en idiote deal over het nucleaire programma van Iran af wil. Merkel zei op een persconferentie dat door het akkoord de nucleaire activiteiten van Iran sterk zijn vertraagd en dat er beter toezicht op is gekomen. De machtige Libische generaal Haftar, over wie geruchten gingen dat hij doodziek of zelfs overleden was, is terug in Benghazi. Een Libische televisiezender heeft beelden laten zien waarop hij uit een vliegtuig stapt en tegen legercommandanten zegt dat hij in goede gezondheid is. In het verscheurde Libië hebben Haftar en zijn leger de macht in het oosten. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste opponenten van de eenheidsregering. Een paar weken geleden werd bekend dat Haftar in een militair ziekenhuis in Parijs lag. Wat er nou precies was is nog steeds niet bekend. De terugreis van oranje feestgangers met de trein vanaf verschillende treinstations verloopt volgens de NS tot nu toe zonder noemenswaardige problemen. Ook de komende uren verwacht de NS nog veel reizigers. De treinen rijden tijdens Koningsdag volgens een speciale oranje dienstregeling waarbij honderden extra medewerkers zijn ingezet. Het weer dan nog, in het westen en noorden kans op lichte regen. In de rest van het land blijft het droog vannacht. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden.